Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De man die vanochtend in Nunspeet door onbekende mannen werd meegenomen is terecht. Hij meldde zichzelf rond 9 uur bij de politie. Hij is ongedeerd. De man was volgens getuigen door meerdere auto's klemgereden. En op beelden op YouTube was te zien dat gemaskerde mannen hem uit zijn auto haalden en in een andere wagen zetten. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend. Er zijn meer details bekend over de belastingontwijking door topvoetballers. Gisteren berichtte een Spaanse krant er al over. Nu schrijven NRC Handelsblad en andere Europese bladen ook over onder andere de Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo. Hij zou eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluist hebben naar een belastingparadijs. NRC Handelsblad en de andere Europese media hebben 18,5 miljoen documenten geanalyseerd. Die zijn door het klokkenluidersplatform Football Leaks beschikbaar gesteld aan het Duitse weekblad Der Spiegel. Het kabinet wil dat ook grote en zware vrachtvliegtuigen terecht kunnen op het vliegveld van Maastricht. Staatssecretaris Dijksma wil daarvoor de vergunning aanpassen, zodat de start- en landingsbaan over de hele lengte kan worden gebruikt. Het kabinet hoopt dat het vliegveld daardoor rendabel zal worden. Maastricht-Aagka Airport leidt al jaren een kwakkelend bestaan. Twee jaar geleden kon de provincie Limburg een faillissement net voorkomen door aandelen over te nemen. Ahold heeft gezegd dat het bedrijf de lonen van een deel van zijn medewerkers in Tsjechië de komende twee jaar wil verhogen, met 7 tot 8,5 procent. De premier van Tsjechië, Sobotka, schreef deze week op Twitter dat supermarkt Albert, onderdeel van Ahold Delhaize, het Tsjechische personeel slecht betaalt. En volgens Tsjechische media verdienen cashiers bij het bedrijf ongeveer 30 procent minder dan bij andere ketens. Het weer tot slot. In het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal kan mist ontstaan en plaatselijk is ook gladheid mogelijk. Morgen is het droog en zonnig en 7 graden. Ook zondag droog en zonnig en dan is het ongeveer 3 graden.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 You don't have to run. I know what you do. Just a simple touch and it sets you. You don't have to alone. There's no one home. Ring, ring goes the telephone. There's no one home. There's no one home. There's no one home. There's no one home. There's no one home. Ring, ring goes the telephone. There's no one home. Ring, ring goes the telephone. There's no one home. There's no one home. There's no one home. I stay, I stay till I'm so fat. I, I stay fresh till I'm so on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The honey got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, go caress my body.